5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Om is een truck ingereden op een groep mensen in een drukke winkelstraat. Hij is tegen de ingang van een warenhuis tot stilstand gekomen. Volgens de politie zijn er zeker twee doden en veel gewonden. Media melden drie doden. Er zou ook zijn geschoten. Volgens de Zweedse publieke omroep gaat de politie uit van een terreurdaad. Er rijden politieauto's door de stad die waarschuwen voor een mogelijke terroristische aanslag... en roepen mensen op om binnen te blijven. Het gebied in het centrum van Stockholm is afgezet. Een 33-jarige Rotterdammer krijgt 4,5 jaar cel voor de dood van zijn stiefdochtertje. Volgens de rechter heeft hij in 2009 de baby mishandeld door haar heftig heen en weer te schudden. Het meisje, dat toen drie maanden was, liep daarbij botbreuken en hersenletsel op. Een jaar later overleed ze alsnog aan haar verwondingen. De man heeft altijd ontkend dat hij de baby heeft mishandeld. De biologische moeder van het kind stond ook terecht, maar zij is vrijgesproken. De Arnhemmer die wordt verdacht van het doodrijden van een overvaller is vrijgelaten. De man van 34 blijft wel verdachte, maar mag de zaak thuis afwachten. Zijn vrouw werd dit weekend al vrijgelaten. Ook zij blijft verdachte. Het stel werd vorige week thuis overvallen. Vlak na de overval kwam een pizzabezorger bij het huis. De man pakte de auto van de bezorger en ging achter de overvaller aan. Die werd later doodgevonden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel overal droog. Ook vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af.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 In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch... tussen Everdingen en Waardenburg 16 kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A10 is een ongeluk gebeurd, de ring van Amsterdam... bij Amsterdam Slotervaart. Daar zijn twee rijstroken dicht richting Den Haag. Het levert een kwartier vertraging op. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos... 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen Barendrecht en knooppunt Hellegatsplein 12 kilometer... Dat kost je drie kwartier extra reistijd.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 U kan verwachten de column van Nel Kerkman om half zes en de wondere wereld en het recept van de dag en het weer voor het komend weekend. En natuurlijk een hele hoop nieuws uit Zandvoort en directe omgeving. En dat alles met heerlijke, lekkere muziek. Ik wens u heel veel luisterplezier. Mijn naam is Hans Wassenaar. En ik begin vandaag met iets waar ik zelf altijd een vreselijke hekel aan heb. Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil. Met zijn grote blote Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn. Om hier met jou te zijn. ¡Gracias! geen zin. Hij heeft geen zin. Om er nou nog uit te gaan. Stop. like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them spring. first do fall on Aanstaande zaterdag, 8 april, is het weer de zesde Open Zandvoortse aardappelschilkampioenschap. De aanvang is om 12 uur, waar de dames en de heren van de Wurf een demonstratie aardappelschillen zullen geven. De aardappelschilwedstrijd start om 2 uur zelf en duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo schone en geschilde aardappels heeft, is de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen en er is live muziek aanwezig. Alle geschilde aardappels worden tussen 14.30 uur en 15.30 uur gratis uitgedeeld als een puntzak, friet met saus. En de locatie? De locatie is het Kerkplein. Ja, nou zou die moeten starten. Ja. Hey, brother. for you. There's nothing in this world I would What is? if evenementenagenda van april. De zevende, voorleesestafette. Siem Subliem met Toscamente in Bibliotheek Zandvoort. En de aanvang is half vijf. De zevende en de achtste, het naaikamertje. Door, door toneelvereniging Willem, Wim Hilderink. Theater de Krocht aanvang om acht uur. En de achtste, zoals ik al vermeld heb, de aardappelschilwedstrijd. Kerkplein aanvang 12 uur. En de negende, Johannes Passion. Concert in de Agatha-kerk. Aanvang om 2 uur. En de 14e opening Art Boulevard Zandvoort. Boulevard de Favage van 10 tot 10 uur s avonds. En de 15e en de 16e de Circuit circuitpark Zandvoort. De 18e workshop Kunst en Wijn. Door Wijn aan Zee in Zandvoort Museum aanvang om half acht.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 De openingsrace zal bol van het autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden onder de raceklasse uit de DNRT, Breedtest Sportseries. De locatie, Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 de 740. En de website is www.circuitparkzandpoort.nl It happens on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale force, and the thundery clouds darkened the sky. Then an old fisherman told of a boat at sea, sending out an SOS. Return. it's still missing. In spite of several search operations, the sailors were never found again. They were suddenly lost in the Atlantic. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij struikel je in Zandvoort over het woord grandeur. Het wordt te pas en te onpas voor alles en nog wat gebruikt. Veelal om een bouwstijl aan te prijzen. Maar wat is nou eigenlijk grandeur? En wat voor een gevoel moet je daarbij krijgen? Waren het de voormalige huizen of de chique hotels aan de boulevard... die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloopt werden? De badplaats Zandvoort waar welgestelde gasten naartoe gingen... op advies van de badarts, want frisse zeelucht en baden in zee was zo gezond. Het kuuroord bracht de cachet naar het arme vissersdorp... waar nog geen water en licht aanwezig was... en de varkens liepen lekker de scharrelen in de zanderige sloppies. De plee stond buiten en de vuilnis werd op straat gekieperd. De ratten liepen vrolijk rond en je had de pest eraan of je kreeg het. Kindertjes liepen op straat te bedelen en dat gedeelte van het dorp was de grandeur nog ver te zoeken. Op de boulevard werd geflaneerd door deftige dames in lange jurken en zwierige hoeden. De heren in rokkostuums en hoge hoeden. Zij brachten de vleugje glans naar de Zandvoortse chique hotels. romantische kaarslicht omdat er nog geen elektriciteit was. En badkuipen gevuld met zeewater. Voordat de oorlog begon was er al verval bij diverse hotels. Sommige waren failliet of stonden leeg. De grootheid zakte als een plumpunt in elkaar. De sloop was een triest einde, maar misschien ook een goede oplossing voor menige hoteleigenaar. Na de oorlog kwam de wederopbouw met moderne, strakke hoogbouw. Geen pracht en praal meer. De olielampen werden stukgeslagen en de lampetkannen, om water te brengen, werden bloemenfase. Een nieuw tijdperk met andere badgasten en gewoontes brak aan. De glitter en glamour verdween. De vraag is, of de zogenaamde grandeur terug is te brengen. Met huizen, veranda's, serres, torentjes en tierenlantijntjes aan de gevel. Daar redden we het niet meer mee. Er zal nog heel veel moeten gebeuren om de badcultuur terug te krijgen. De etiketten met patatdorp en de lelijkste boulevard van Nederland moeten in de ijskast. Terug naar een gastvrij dorp met een gezellige uitstraling. En zonder. Hoe was de woord ook alweer? Doe maar gewoon. Dan komt alles wel goed. Nel Kerkman. Let me inside you Into your room I've heard it's lined With the things you don't show Lay me beside you Down on the floor I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. she will always. mother and the crown that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want. Vanaf 7 april houdt de beeldenkunstenaar Zandvoort, de BKZ... een spetterende voorjaarsexpositie met als thema... lente, kleur, explosie. Te zien zullen zijn vooral kleurrijke en nieuwe werken... uit verschillende kunstdisciplines zoals schilderen, keramiek... beeldhouwen, glaskunst en fotografie... Daar vooral als doel gezamenlijk de nieuwe lente te vieren. De expositie zal een maand te zien zijn in de weekenden. De opening van dit kunstspektakel zal plaats gaan vinden op vrijdag 7 april, dus vandaag, om 4 uur tot 6 uur. Expositieruimte Gallery de Wachtkamer is te vinden in het winkelcentrum Jupiter Plaza, Haltestraat van 2 tot 10 in Zandvoort.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 Why? heeft de witte vlag bedacht. De witte vlag heeft meer dan één bedenker en meer dan één betekenis. In de vroegere vermeldingen is de witte vlag het symbool van overgave. Dit symbool duikt op in de Oostenrijk, Oostenrijkse handelsdynastie en in het Romeinse Rijk. Waarschijnlijk is de traditie dus ongeveer tegelijkertijd in het oosten en in het westen ontstaan. De tweede betekenis noemt Hugo de Groot en in zijn Il Bel Apache over de recht van oorlog en vrede uit 1625. De witte vlag als verzoek tot een tijdelijke wapenstilstand om te kunnen overleggen met de vijand. De derde en laatste betekenis is neutraliteit. Burgers die niets met de oorlog te maken hebben... gebruiken een witte vlag om dat aan te geven. Voor hen is de witte vlag een verzoek om de strijdtoneel ongeschonden te mogen verlaten. ritme van Zandvoort. kijken op internet. En vinden, en vinden dat Hans in een is opgeknapt is. Ja, we zijn weer compleet. <laughs> we zijn weer compleet. Ja. En jullie kunnen zwemmen. Heb je een zwemdiploma gehad ook? Zo de knetter. <laughs> We hebben 35 liter uit de keuken geteld vandaag. Niet normaal. Maar maakt niet uit, we eh, zijn er. Heb je gedraaid? Ik heb 35 liter opgedwijld. Ja, gedwijld met de kraan open, ken je ja, dat? ja, <laughs> dus, eh, letterlijk. Nou, ik ben hartstikke blij dat jullie er weer zijn. Dus <laughs> en je verwarming doet het ook weer? Als het goed is wel, maar dat moet nog even het oh, dat moet, nog, dat moet nog worden, maar dat komt nog. Maar oh. voorlopig... En gaat Ro, gaan Ro dat doen? Nee. Oh, ik wou al zeggen. Nee. <laughs> Beetje, vertrouwen erin, hè? Beetje vertrouwen erin. Nou, dat had ik. Nou ja, zie wat er van kwam. Nou, nee, maar... Ja. Ik, ik, ook van jou, Sam. <laughs> Ehm, ehm, we, komen een beetje op de valreep binnen. Hartstikke goed. Ja. Nou, dus, nou, u niet. Gezellig. We zijn er al bij. Ja, Ik kreeg al ontzettend lieve berichtjes op Facebook. Hopelijk valt de schade mee. Oh, nou. Ah, ja, lief, hè? Ja. Komt het omdat ik dat gemeld heb of niet? doordat oh, jij het oh, gemeld kijk. hebt. Ja, je bent luisteraar ah, hoor. Ja, ah, dat is lief. Hey. we gaan daar volgens mij gaan we Maria draaien, of Ja, dat dacht ik al. Ah, kunnen we nog even bij komen. Dus uh, ja, dat dacht ik. Dat, <laughs> je ziet er ook zo uit, eerlijk gezegd. <laughs> nou, hebben bedankt. <laughs> she moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. you want. walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. kijken. En dat heb ik even gemist, hè. dat zwaaien naar nou. <laughs> Ja, En je kan ook bij jezelf zwaaien. Ik zwaai gewoon terug. Ja. <laughs> Zet, oh, je hier internet op, dan kan je ook naar jezelf zwaaien. Ja, ja dat is waar. Ja, ja natuurlijk is dat waar, maar nou, dan zeg ik het niet, Hans. Ja, maar dat is toch niet leuk om naar jezelf te zwaaien, vind nou. ik. Dan zwaai je nog terug. nou, lekker is dat. Het is acht seconden later, geloof ik, of zou ik je terug Nou, <laughs> dat is ook niks. Ik ben helemaal afgeleid, sorry, oh, sorry. Nee. Ik eh, Denk staat hier op de telefoon. Ja, precies. Nee, dus ja. Nee, ah. maar het, eh, het, gaat ergens Ik zal het je straks vertellen. Ja, er is nou, een aanslag geweest in, eh, in Kopenhagen. Oh, ik dacht Stockholm. Dat mag ook. <laughs> in ergens in het noorden. Ergens in het noorden. Ja, zeker. In een Scandinavisch land. Ja, ze hebben weer met zo'n vrachtwagen. Het is, hm. weer, eh, het is weer gebeurd. Sneu, hè? Ja, je kan het niet tegenhouden. Je kan er niet voor zijn ook, denk ik. Nee, is nee. Vrachtwagen is lastig om tegen te houden. Ja, precies. Dan ga je zo en zo het loodje. Ja, ja, ja, ja. ja. Mm. Maar eh, we zijn er zeker, of niet? Nou, we zijn er bijna. We zijn hebben nog een bijna. paar minuten. Ja, we gaan het, eh, eh, volgens mij krijgen we nu een instrumentaal, of niet? Nee. Oh. Nou, <laughs> <laughs> dat is wel jammer. Ja, jij denkt dat hij rechts gaat, <laughs> dan hij haaks links, hoor. Ik zie Mac Hammer. Ik denk, nou, dat is een instrumentaal. Nee, dit is een heel klein stukje van mijn uh, live, live lied. Oh, dit? Ja. Oh, nou ben benieuwd. Laat ja. eens horen. You can't touch this. You can't touch this. touch this. My, my, my, my music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and you Ja, natuurlijk tot uh, na reclame, nieuws en reclame. Dan zijn we er weer. touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look my eyes, man. You can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fight girl and catch this beat while it's rolling.